Dit is Maud Schreurs met het nws Journaal. In Amsterdam is voor de tweede keer zaten ook een vrouw en een kind. De vrouw is zwaar gewond, het kind bleef ongedeerd. Het is niet bekend wie de slachtoffers zijn. Van de daders ontbreekt ieder spoor. In de buurt van de parkeergarage werd later een uitgebrande wagen gevonden. Mogelijk was dit de vluchtauto. Vanmorgen vroeg werd in Amsterdam ook al iemand doodgeschoten. Dat gebeurde bij een snackbar in West. Of er een verband is tussen beide schietpartijen is nog niet duidelijk. In de hoofdstad van Jemen zijn bij een luchtaanval op een uitvaartcentrum veel doden gevallen. Volgens de autoriteiten zijn het er zeker 45. Sommige bronnen melden meer dan 80 slachtoffers. Er zouden zeker 500 gewonden zijn. Volgens ooggetuigen waren veel mensen in het uitvaartcentrum om afscheid te nemen van de vader van een minister. In Jemen woedt sinds vorig jaar een bloedige burgeroorlog. De orkaan Matthew is over zijn hoogtepunt heen. Er is er nu eentje van de eerste en laagste categorie met windsnelheden tot 140 km per uur. De orkaan trekt nu noordwaarts langs de oostkust van de VS. In de staten North Carolina en Georgia vielen vijf doden en in Florida vier. Nog honderdduizenden huishoudens zitten zonder stroom. Matthew trok eerder een spoor van vernieling in Haiti. Daar vielen honderden doden. Ook Cuba en de Bahamas zijn zwaar getroffen. En de druk op de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump neemt verder toe. Hij krijgt bakken met kritiek over zich heen... vanwege zijn seksueel getinte opmerkingen over vrouwen die zijn opgedoken. Steeds meer van zijn partijgenoten roepen Trump op om af te zien van de race om het presidentschap. Trump heeft sorry gezegd, maar is vastbesloten om door te gaan. Het weer opklaring, het koelt flink af tot landinwaarts iets onder het vriespunt. Morgen meer bewolking en in het midden en noorden kan een bui vallen. Het wordt ongeveer 13 graden.